van het project hebben aangekondigd dat ze naar de rechter stappen. Volgens natuurbeschermingsorganisaties gaat het project het ecologisch systeem. En oorspronkelijke bewoners van het gebied, Indianen, zeggen dat de turbines de zonsondergang verpesten. En die zonsondergang is volgens hen van groot belang bij hun gebedsrituelen. Onder de tegenstanders is ook de familie Kennedy, die een landgoed heeft op het eiland Martha's Vineyard. Ayaan Hirsi Ali heeft een prijs gekregen van de Deense krant Julansposten... Posten. Het dagblad kende Heer Ali de prijs voor de vrijheid van meningsuiting toe. Volgens de jury verdient ze de onderscheiding voor haar onwrikbare opvatting dat het het waard is om te vechten voor je standpunten. Heer Ali nam de prijs zelf in ontvangst in Kopenhagen. Julands Posten riep de prijs in 2006 in het leven toen de krant een serie omstreden spotprenten van de profeet Mohammed afdrukte. In islamitische landen waren felle protesten tegen Denemarken. En begin dit jaar overleefde de tekenaar van een van de cartoons een aanslag. Het weer, opklaringen, het is een graad of 10. Overdag zon en sluierwolken en het warmt snel op tot 18 graden in het noordwesten bij zee en 25 in het zuidoosten.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 Bij de herdenking in Welberg zijn dan onder andere Canadese oorlogsveteranen en nabestaanden van mensen die in 1944 omkwamen bij de slag om Welberg. Het monument is acht jaar geleden opgericht door vrijwilligers. De Amerikaanse regering heeft ingestemd met een groot windmolenpark voor de kust van Massachusetts. Het moet, nog, het, is, het moet het eerste windmolenpark op zee worden in Amerika. Het is nog onzeker of de turbines er ook daadwerkelijk komen, want er bestaat veel verzet. Tegenstanders van het project hebben aangekondigd dat ze naar de rechter stappen. Volgens natuurbeschermingsorganisaties gaat het project het ecologisch systeem.